Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kan snel de goede kant op gaan in de ziekenhuizen. Dat zegt Jaap van Dissel van het RIVM tegen de Tweede Kamer. Hij denkt dat het aantal nieuwe patiënten op de intensive care snel omlaag zal gaan... en dat we in een nieuwe fase terecht zullen komen. Verslaggever Ewout Kievit die legt uit wat daar zo nieuw aan is. De daling eh, wordt niet meer ingezet door maatregelen die worden nageleefd... maar doordat mensen immuun zijn eh, voor het virus... doordat ze gevaccineerd zijn of het virus al hebben doorgeleefd. Er is nog wel enige onzekerheid zekerheid. En dat is dat die vaccins wel geleverd worden of kunnen worden ingezet zoals ze nu gepland zijn. Van Dissel denkt dat we begin volgende maand een daling zullen zien. Minister van Engelshoven zegt dat je studieschuld echt niet bij het BKR terechtkomt. De toezichthouder wil dat graag, zodat banken kunnen checken of je een studieschuld hebt als je een hypotheek aanvraagt. Maar volgens de minister kan zo'n registratie je afschrikken om te lenen en dus om te studeren. En dat is niet de bedoeling. Real Madrid hoopt nog steeds dat er een Super League komt. Die nieuwe topcompetitie competitie werd zondag gepresenteerd door 12 clubs uit Spanje, Italië en Engeland. Na een bak kritiek trokken de meesten zich terug, maar volgens Real kunnen ze dat helemaal niet doen omdat ze Super League contracten hebben getekend. En twee Engelse YouTubers hebben Airbnb voor de gek gehouden. Ze boden er overnachtingen aan in een poppenhuis. Onder de titel Luxe 18e eeuws huis in Londen posten ze foto's van het poppenhuis... inclusief mini-meubeltjes, werkende klokken, lichtgevende open haarden en miniatuurboekjes... En in een video is te zien dat ze zelf ook een boeking proberen te maken. Just one night, I think. One night only. Confirm and pay. Is this a work trip? It is a work trip because at the moment you can't stay in Airbnb, so it's not a work trip. Of course, ladies and gentlemen, we're not staying in this at all. It's a doll's house. Your reservation is confirmed! Meerdere gebruikers hadden niks door en boekten het poppenhuis. Het weer. Zon, maar ook wat wolken vandaag. Het wordt een graad of 12.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 Tell me what your favorite song? Yes. Yeah, yeah. Ooh, yes to tears and letting go, yes to being afraid no more. Life is so incredible, yeah. something you say, but something you do. It's like a religion. You say yeah.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 Rond 1 mei moet dat duidelijk zijn. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD hebben het veel te druk met nieuwe taken als het aftappen van internet. De hoofdtaak, de nationale veiligheid, komt daardoor in de knel, waarschuwt de Algemene Rekenkamer. En koning Willem-Alexander heeft een rondleiding gekregen door Ahoy Rotterdam... waar volgende maand het Eurovisie Songfestival plaatsvindt. Hij zag daar hoe ver ze zijn met de voorbereidingen. Het weer, zon en wolken en het blijft droog. Door een stevige noordenwind wordt het niet warmer dan een graad of 12. in He was big and strong, in his eyes a flaming with terror and fear.